Dik de Hark met het NOS Journaal. Chronisch zieken hebben te maken regels en administratie om de benodigde zorg te krijgen. Dat stelt het adviescollege toetsing administratieve lasten naar onderzoek. De instantie wil minder bureaucratie rond de aanvraag voor zorg. Nu moet bijvoorbeeld de patiënt van wie de benen zijn geamputeerd om zoveel tijd opnieuw aangeven dat hij geen benen heeft. Het adviescollege pleit daarom bij het kabinet voor een versoepeling van de regels. Ook de zorgverleners zelf hebben veel last van de papieren rompslomp. De Servische oud-generaal Mladic wordt vandaag opnieuw voorgeleid voor een onderzoeksrechter. De eerste verhoor gisteren werd voortijdig beëindigd omdat Mladic geen antwoord gaf op de vragen van de rechter. Volgens een advocaat heeft Mladic een zwakke gezondheid. Het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag wil hem berechten voor oorlogsmisdaden. Op een paar plaatsen in Servië zijn gisteren ultranationalisten slaags geraakt met de politie. Ze protesteerden tegen de arrestatie van Mladic die in hun ogen een oorlogsheld is. Een Britse schrijver is in Singapore veroordeeld tot zes weken cel omdat hij een kritisch boek heeft geschreven over de doodstraf in het land. In zijn boek beschuldigt Alan Shadrake de rechters in Singapore van partijdigheid bij het toepassen van de wetten. Volgens hem laten de rechters zich bij het opleggen van straffen beïnvloeden door de politiek. Na zijn gevangenisstraf moet de schrijver een boete van 11.000 euro betalen. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch heeft de veroordeling afgekeurd en spreekt van een zware slag voor de vrijheid van de meningsuiting in Singapore. De Duitse Gezondheidsinspectie denkt dat Spaanse komkommers de bron zijn van de besmettingen met de EHEC-bacterie. Eergisteren werd nog gedacht dat de bacterie in tomaten, komkommers en sla uit Noord-Duitsland zaten. Maar nu is de bacterie, bacterie vastgesteld in komkommers uit Spanje. De kweker zegt dat een deel van zijn lading in Duitsland op straat is gevallen en zo mogelijk besmet is geraakt. Het weer is bewolkt met wat buien, later vanmiddag droger met af en toe zon. Temperatuur ongeveer 16 graden. Morgen iets hogere temperaturen. Dit was het. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staat nog een file op de A12, Arnhem naar Utrecht. Daar rijdt het langzaam over 3 kilometer tussen Maarn en Driebergen.